Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in de Gazastrook. Palestijnse hulpdiensten melden zeker 100 doden... maar andere bronnen spreken van minstens 200 doden. Israël zegt dat de aanvallen een reactie zijn op het weigeren van het vrijlaten van gijzelaars door Hamas. Bronnen bij Hamas zeggen tegen Reuters, het persbureau Reuters... dat Israël met de aanvallen eenzijdig het staakt het vuren beëindigt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan hun staatsbezoek aan Kenia. Het bezoek ligt gevoelig vanwege de mensenrechten situatie in het land. Bij protesten tegen de regering vorig jaar zomer grepen veiligheidstroepen hard in. Zeker 60 mensen kwamen toen om het leven. Op het programma van het staatsbezoek staat onder meer een gesprek met, de Keniaans, met Keniaanse jongeren over mensenrechten. De twee astronauten die al negen maanden vastzitten in het internationale ruimtestation ISS beginnen aan hun terugreis. Samen met twee andere astronauten zitten ze in de SpaceX-capsule die hen naar aarde brengt. Rond deze tijd wordt die losgekoppeld van het ISS. En vanavond rond 11 uur Nederlandse tijd moeten ze aankomen op aarde. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben afgelopen jaar bijna 4.500 verzoeken gedaan om in het geheim informatie te vergaren. Een derde meer dan in 2023. Dat staat in het jaarverslag van de commissie die er toezicht op houdt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken voor telefoontaps. Reden voor de toename is onder meer de toegenomen internationale spanning. De Europese Commissie komt met een plan om de staalindustrie te beschermen. Veel Europese producenten hebben het zwaar... onder meer door concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Met onder meer maatregelen tegen hoge energieprijzen... wil de EU daar tegenwicht aan bieden. Het weer helder en eerst nog op veel plaatsen licht of matige vorst.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 wants to live Burn your wildest dreams. ZFM. up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some.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 De twee astronauten die al negen maanden vastzitten in het internationale ruimtestation ISS... zijn begonnen aan hun terugreis. Vanavond moeten ze aankomen op aarde. Koning, Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen aan hun staatsbezoek aan Kenia. Dat bezoek ligt gevoelig vanwege de mensenrechten situatie in het land.